Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna 4 op de 10 kinderen groeien op in een gezin waar de afgelopen tijd is bezuinigd. Het gaat dan onder meer om kleding, eten of het warm houden van het huis. Het educatiefonds zegt dat dit voor stress zorgt bij kinderen... en dat ze daardoor minder goed meekomen op school. Dat is natuurlijk spanning die een kind voelt. Als je ouders zorgen hebben om hoe ze de dag weer rondkrijgen... omdat de vaste lasten door blijven gaan... maar de boodschappen zoveel duurder zijn geworden ook dat merkt een kind, hoe de ouder ook de best doet om het zeg maar, van het kind weg te houden. Een derde van alle leerlingen heeft last van stress. Op sommige scholen is dat meer dan de helft. Bij Russische luchtaanvallen in het zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens drie doden gevallen. De aanval is bedoeld om te zorgen dat er geen spullen naar het front kunnen worden gebracht, zegt deze defensie-expert. We weten ook dat het eh, aantal nauwkeurige wapens die de Russen hebben, die met precisie kunnen worden ingezet, dat wordt steeds minder. Dus dan gebruik je vaak bommen die minder nauwkeurig zijn en dan krijg je meer van dit soort vreselijke schade. Er zouden ook tientallen gewonden zijn gevallen. Steeds meer jonge criminelen maken carrière in de onderwereld. Deze officier van justitie zegt dat het voor jongeren vaak begint met drugs bezorgen, dus courier zijn. Dus de jongens die dat interessant vinden, die er ook een beetje aanleg voor hebben, die groeien door. die hebben dan zelf een dealtelefoon. En dat zijn de jongens die dat doorhebben, dat zijn gewoon ondernemers. We maken soms nog een keer een uitstapje naar een plofkraak, want dan heb je in één keer heel veel geld, dan kan je blokken inkopen. En, en zo heb je jongens die best wel snel carrière gaan maken in de cocaïnehandel. Het kabinet gaat vanaf 2025 miljoenen investeren om deze jongeren uit de drugscriminaliteit te houden. En het weer nog opnieuw een zomerse dag met strak blauwe luchten en volop zon. Het is wel ietsjes minder warm dan de afgelopen dagen, 26 tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files veroorzaken 5 minuten extra reistijd. Op de A9 heb je wel iets meer vertraging van Alkmaar naar Amstelveen...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 Amerikaanse oud-president Donald Trump is in Miami... waar hij vandaag naar de rechtbank moet. Trump wordt verdacht van het achterhouden van geheime documenten... en het afleggen van valse verklaringen. Denver Nuggets is voor het eerst in de geschiedenis kampioen geworden van de NBA, de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie. De ploeg uit Colorado versloeg Miami Heat en kwam op een beslissende 4-1 voorsprong. Het weer opnieuw een zonnige dag. Met 26 tot 30 graden wordt het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En vooral aan zee waait het stevig.